uur. Marnix eh, met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak bij de Verenigde Naties... een oproep gedaan aan Rusland om mee te werken aan het MH17-onderzoek. De nabestaanden van de 298 slachtoffers verwachten gerechtigheid, zei de koning. En we zullen niet rusten voordat recht is gedaan. Ook vroeg Willem-Alexander aandacht voor klimaatverandering... en de rechten van seksuele minderheden... Verder zei hij dat het draagvlak voor de VN onder druk staat... terwijl samenwerking volgens hem juist erg belangrijk is. De democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... beginnen een afzettingsprocedure tegen president Trump. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de Oekraïense president onder druk heeft gezet... om een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn democratische tegenstander Joe Biden. De zaak kwam aan het licht via een klokkenluider... Democraten eisen dat Trump het complete rapport van de klokkenluider vrijgeeft. De president weigerde dat eerst, maar een medewerker van het Witte Huis zegt dat het rapport deze week nog openbaar wordt. De beroemde operazanger Placido Domingo treedt niet meer op bij de Metropolitan Opera in New York. De tenor, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag... heeft zich kort voor de voorstelling Macbeth teruggetrokken. Hij zegt dat zijn optreden te veel zou afleiden van het harde werk van zijn collega's. Domingo ontkent de beschuldigingen. In Waalwijk is gisteravond een vrouw zwaar gewond geraakt door een aanval van een hond. Ze liep met haar eigen hondje door een parkeergarage en passeerde iemand die met twee honden liep. Een van die honden zou zijn losgeschoten en haar hebben gebeten. De vrouw moest met meerdere bijtwonden naar het ziekenhuis. Het weer, het is bewolkt bij 13 graden. Er kan nog een bui vallen met aan de kust kans op een klap onweer. Ook overdag bewolkt en buien. De meeste vallen in het zuiden van het land. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook de komende dagen regen.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 It's just my face taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up.